nieuws van 8 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In een discotheek in het Noord-Hollandse Schagen zijn 10 tot 15 mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn ze in de verdrukking geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. In Schagen is op het moment de jaarlijkse paasvee tentoonstelling. Het bijbehorende feest trekt altijd veel bezoekers. Het stembureau bij het treinstation in Heerhugowaard is eerder dichtgegaan vanwege overlast door groepen jongeren. Volgens de gemeente kregen ze op het perron ruzie met een man. Hij vluchtte het stembureau in en werd gevolgd door de jongeren. Die gooiden in het stembureau met lege stembiljetten en stemkaarten. De voorzitter van het stembureau op het station van Heerhugowaard wist de jongeren naar buiten te krijgen en deed de ruimte op slot. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zegt dat het WK voetbal deze zomer in Rusland lijkt op de Olympische Spelen van Nazi-Duitsland. Volgens Johnson gebruikt de Russische president Poetin het WK om zijn imago op te poetsen, net zoals Hitler dat deed in 1936. De spanningen tussen beide landen zijn behoorlijk opgelopen na de vergiftiging van een Russische dubbelspion in Engeland. Slowakije heeft een nieuwe regering. President Kiska heeft zijn goedkeuring gegeven aan een nieuw kabinet dat de spanning in het land moet verminderen. Morgen wordt de regering geïnstalleerd. Het kabinet is samengesteld door premier Pellegrini, die vorige week Robert Fico opvolgde. Hij trad af nadat hij zwaar onder vuur was komen te liggen na de moord op een journalist die corrupte politici onderzocht. De internationale wielerunie UCI neemt strenge maatregelen tegen mechanische doping. Als een renner bijvoorbeeld een motortje in zijn fiets heeft, wordt niet alleen hij, maar zijn hele team direct gedisqualificeerd en voor minimaal zes maanden geschorst. Ook kunnen ze nog een boete krijgen van maximaal 850.000 euro.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 Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Amstel 4 kilometer file, dus richting Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn drie rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.